Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Zeerijp in Groningen is een lichte aardbeving geweest met de kracht van 2,1. Het gebeurde vanochtend rond een uur of 11. Volgens het KNMI dat de bevingen bijhoudt, komt die aardbeving door de gaswinning in het gebied. Bij ETV Noord komen nu veel meldingen binnen van mensen die hem gevoeld hebben. De Eerste Kamer hakt volgende week de knoop door over of de gaskraan in Groningen definitief dicht gaat. Vijf Australische vrouwen die zeggen dat ze door medewerkers van Qatar Airways zijn aangerand... kunnen geen rechtszaak tegen ze beginnen. De vrouwen werden vier jaar geleden uit een vliegtuig gehaald om onderzocht te worden of ze net waren bevallen. Want er was een pasgeboren baby gevonden op het vliegveld in Qatar. Ze vertellen tegen de BBC dat ze zich moesten uitkleden en vaginaal onderzocht werden. De nurse told me to strip from the waist down and she actually uh, gave me a vaginal examination. It was extremely traumatizing. I was in complete shock. I felt like I had been raped. Maar tot een rechtszaak in Australië komt het dus niet, want volgens de rechter kan Qatar Airways niet in het buitenland worden aangeklaagd. En het was al een gekte op de huizenmarkt, maar nu is er weer een nieuwe piek bereikt. De huizen zijn opnieuw een stuk duurder geworden. En overbieden is eerder de regel dan een uitzondering. Dat komt simpelweg doordat er een stuk minder huizen te koop worden gezet, zegt makelaarsvereniging NVM. Dat zorgt ervoor dat degenen die een huis willen kopen eh, meer concurrenten hebben, zijn meer bezichtigingen, daardoor ook meer overbiedingen. Dus op dit moment wordt bij 55% van de woningen die te koop worden aangeboden, wordt meer betaald dan dat ervoor gevraagd wordt. Ja, gemiddeld kost een koopwoning in het eerste kwartaal van dit jaar 432.000 euro. En Peter Gillis stopt als baas van de vakantieparkketen Oostappen. Er is ook al een nieuwe eigenaar. Gillis, die vooral bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa... zegt dat hij zich alleen nog wil focussen op een paar Belgische parken. Het gaat al een tijdje niet zo lekker met Peter Gillis... want van een paar parken raakte hij zijn horecavergunning kwijt. En vorig jaar moest een van zijn parken dicht... omdat de gemeente bang was dat het gebruikt werd door criminelen. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van de middag wordt het vaker droog. Maar kan er nog wel een licht buitje vallen. Het blijft een graad of 13.